Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Komende zomer staan er geen ellenlange rijen meer op Schiphol. Het zal nog wel even druk zijn, maar niet meer zo erg als de afgelopen weken soms het geval was. Dat heeft de directeur van de luchthaven beloofd bij het programma Buitenhof. Die rijen, zullen ze weg zijn? Die dus- ellenlange rijen? Dus de ellenlange rijen wel natuurlijk, maar er zullen altijd, altijd rijen zijn. Die zijn er overal. Eh, toen we nog niet hadden over rijen, eh, wist je ook dat je drie uur van tevoren voor een intercontinentale vlucht en twee uur voor een Europese vlucht eh, moest komen. Dat is de richting waar we weer eh, op moeten, maar dat moeten we waar gaan maken. De luchthaven heeft last van personeelstekorten en de mensen die er zijn willen betere arbeidsvoorwaarden. De komende dagen wordt er verder onderhandeld en ze moeten er uiterlijk woensdag uit zijn. Anders kan het zijn dat er nieuwe stakingen komen. In Nepal is een vliegtuig neergestort met ruim 20 mensen aan boord. Lokale media schrijven dat het toestel tegen een berg is gevlogen. Het vliegtuig was op weg naar, voor een vlucht van een kwartier naar een populaire tempel. De twee kunstwerken die waren verdwenen bij het station van Rotterdam zijn weer terecht. Na de finale van de Conference League verdwenen acht beelden om werken in de zorg te promoten uit de stad. Twee beelden werden gisteren teruggevonden in een plantsoen in een woonwijk. En de Franse uitvinder Frankie Zapata heeft een flinke smak gemaakt. Misschien heb je hem wel eens voorbij zien komen. Hij heeft een flyboard bedacht met allemaal raketten erin... waar je dus op kunt gaan staan om een stukje te vliegen. Bij een demonstratie ging het mis. Hij begon vlak na het opstijgen te spinnen en kwam hard neer. Je hoort een klap en daarna iemand die ploef zegt. Dat is omdat Zapata in het water terecht kwam. Hij raakte niet ernstig gewond, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht. Het weer nog veel wolken en vooral in het noorden zijn er af en toe ook wat buien. Het wordt vandaag maximaal 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam Centrum en Zeeburg 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zondag.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 Maar sinds een dag of wat geleden Weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur om omhulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist.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 With a zombie and a dance. tear fall from your eye. jij niet prikken. Nee, geen hoofdpijn voor mij. Girl, weet toch dat ik altijd alles op haar vergeef Het is niet wat het lijkt. Nu zoek je namen, maar nu wil ik niet meer.